Een jongen met een hart van goud, maar zonder aardsbezit. Marieke zei wel honderdmaal, dat is toch geen bezwaar. Weet jij wat het voornaamste is, wij houden van elkaar. Als je trouwt, trouw dan uit liefde. Trouw toch nooit. De molenaar was gesteld, de smid stond hem niet aan. Hij vroeg Marieke keer op keer om Jan te laten gaan. Hij zeurde naar en dreefde haar, maar zij hield voet bij liefde, trouw toch nooit alleen man gaat. Als je echt, maar dan ook echt van iemand houdt, iemand houdt, is geluk je wenste God. Marieke trouwde met haar Jan, nou zonder klein kind zong. Hij gaf de smid een ferme hand en zong toen met de nacht. Als je trouwt, trouw dan uit liefde, trouw toch nooit.